Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt dat Turkije niets te verwijten valt bij het indammen van de vluchtelingenstroom. Hij zegt dat hij groot respect heeft voor de manier waarop de Turken omgaan met de opvang... en dat Europa daar tot nu toe maar weinig aan heeft bijgedragen. Het zou volgens hem aanmatigend zijn om Turkije daarover verwijten te maken. Hij vindt wel dat er nog te veel vluchtelingen vanuit Turkije naar Griekenland oversteken... en dat het tempo waarin de afspraken tussen de EU en Turkije worden uitgevoerd omhoog moet. Bij een schietpartij in een hotel in Dublin is zeker één dode gevallen en zijn twee mensen gewond geraakt. De drie schutters waren verkleed als politieagent. Over hun motief is niets bekend, ze zijn op de vlucht geslagen. De doden en de twee gewonden in Dublin zijn boksfans. Die waren komen kijken bij de weging van boksers. Die komend weekend meedoen aan een kampioenschap. De NS heeft de eerste sprinter aangepast met meer zitruimte in de tweede klasse, die nu vaak te vol zit. De rode eerste klas stoelen zijn vervangen door blauwe exemplaren uit de tweede klas. Na deze eerste trein gaat de NS nog 36 sprinters ombouwen. Om de drukte tegen te gaan worden bovendien oude treinen langer in dienst gehouden. Een bakker in het gooi mag zijn oven niet meer gebruiken omdat er asbest in zit. De kans is groot dat medewerkers de asbestvezels inademen, wat kan leiden tot kanker. Mogelijk is er ook asbest op het brood terechtgekomen. Om welke bakker in het gooi het gaat is niet bekendgemaakt. Hij mag pas weer brood bakken als de oven schoon is. Het lijkt erop dat VND weer in Nederlandse handen komt. De onderhandelingen zijn bijna afgerond, staat in een memo aan het personeel. Volgens RTL wordt VND overgenomen door Coolcat, maar dat bedrijf spreekt dat tegen. De curatoren van VND hopen dat er volgende week een deal is. Behalve het Nederlandse bedrijf zijn er geen andere overnamekandidaten meer. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen verandert te weinig. Het wordt dan opnieuw ongeveer 10 graden. Zondag en maandag buien en veel wind. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een normale vrijdagavondspits met de meeste vertraging in de regio Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Hilversum en Eembrugge 5 kilometer file. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude 8. A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Sliedrecht 6 kilometer 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Noorderloos 8. En tussen Noorderloos en Werkendam nog eens 5 kilometer... A44 Amsterdam richting Den Haag voor naar 4 kilometer met een kwartier vertraging.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 Maar dan wel iets anders. En we beginnen vandaag met Katy Perry met Roar. kindercarnaval 7 februari van 2 tot half 5. Het is weer kindercarnaval in Zandvoort aan Zee. Je komt toch ook verkleed in je eigen outfit? En wil je optreden zoals je lievelingsartiest? Neem dan je cd met je favoriete liedje mee om te playbacken. Voor alle kinderen is er een verrassing. Locatie Theater de Krocht, Grote Krocht 41. En hoewel de ziekers iets anders zingen, het is nog niet over. Maar hun zingen wel, de carnaval is over. say goodbye. tears of hoor je hier. voetbalsters van ZSC hebben hopelijk het verlies in en tegen Monnikendam van vorige week alweer verwerkt. De ongeslagen status van ZSC werd toen gebroken en Monnikendam aast nu op de eerste plaats van de ranglijst.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 Vergeet het sportschool en kom je buikspieren trainen op de laatste comedieavond van dit seizoen. Duik op deze zondagavond mee in een fascinerende wereld van stand-up comedian... met aanstormend en gevestigd talent uit binnen- en buitenland. Een microfoon, grappen in razende tempo en het jullie, het publiek.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 In de stand op de tweede periode staan VVC en SV Zandvoort samen aan kop met een gelijk aantal punten. Een wedstrijd van belang dus. Afgelopen zaterdag moest muiden in Zandvoort eraan geloven. En wel met 8-0. Where I'm from there are no mountains And time is standing still Where I'm from there's barely space left Still they're running up a hill Where I'm from they don't like changes Even if alarm bells ring Where I'm from, they have a princess. Where I'm from, they have a king. Where I'm from, they don't like dreamers. They're told to shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night that never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost the way. Sing it loud. gone away lack of heroes, both in politics and song. Where I'm from, the more they fix it, the faster everything goes wrong. Where I'm from, I still remember, so I will sing it every day.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 De noordwestelijke helft van het land maakt kans op een regenbui. In het zuidoosten blijft het op vele plaatsen droog... met kans op enkele zonnige momenten. Met 10 tot 12 graden is het erg zacht. In de avond trekt de wind nog iets aan en kunnen en in de kustgebieden en rond het IJsselmeer zware windstoten voorkomen. In de late avond en in de nacht trekt een regenachtig gebied over het land. Zondag blijft het flink waaien. Er trekken buien over het land en daarbij kan ook een enkele klap onweer voorkomen. Er zijn ook droge perioden waarin even lekker de zon schijnt. Het wordt 9 graden aan zee en 10 tot 11 graden in het binnenland. Maandag veroorzaakt een stormdepressie een bewolkte en een natte dag. Het waait hard met kans op zware windstoten en aan de kust kan het stormen. Ook dinsdag staat er veel wind. De dagen daarna is het wat rustiger, maar het blijft wisselvallig met regenmatig regen en een maxima van 6 tot 8 graden. jazz bij Krankcafé XL. Vanavond om half negen tot half twaalf. Naast de maandelijkse optredens in onder andere Talessa en De Krocht... heeft Zandvoort een schitterende podium bij. In een ongedrongen sfeer kan in Krankcafé XL aan het Kerkplein... gratis van live jazzmuziek worden genoten... op elke eerste en derde vrijdag van de maand. Voor vrijdag 5 december, dus 5 eh, februari vanavond... staat het Matcheld Cambridge Quartet op de agenda... Cambridge heeft een fascinerende uitstraling en een doorleefd stemgeluid. Zoals dat van grote zangeressen uit de Amerikaanse jazztraditie. Zij wordt bijgestaan door pianist Erik Doelman, bassist Anton Drukker en drummer Menno Veenendaal. Op vrijdag 19 februari is het de beurt aan trompetiste Saskia Laro met het Warren Board Quartet. Locatie, Krancafé XL, Kerkplein nummer 8. Telefoonnummer 023 5712 252. En de website is xljazz.wordpress.com. she gave you things I didn't give to you.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 fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that. Nothing compares, no worries or cares. Regrets and mistakes, their memories made. 24 uur per dag. Dit is Zie. Williams Hollandse Avond. Zaterdag 6 februari, dus morgen, aanstaande om 8 uur s'avonds... heeft de Williams Pub haar tweede Williams Hollandse Avond. Met de enige echte Yves Berendsen. Deze avond staat in het teken van de gezellige Hollandse meezingers. De beste hits om op te dansen en de beste muziek om van jouw avond een feest te maken.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 De reis begint in de barok en voert u mee langs verschillende periodes uit de klassieke muziek. Ingrid zal u attent maken op de mooiste parels in die muziek. Ingrid is een gepassioneerde harpistendocente die ernaar streeft om in de muziekles aan meer dan alleen muzikale ontwikkeling te werken. Zo is ze bezig met het ontwikkelen van een harpmethode voor kinderen met dyslexie. De inloop is om half drie en de prijs is inclusief koffie en een drankje. Reserveren kan via museum.zandvoort.nl en de kosten zijn 10 euro. Het adres is Zandvoorts Museum, Zwaluweestraat 1.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 That kind of just ain't for us. We crave a different kind of. Als eerste sluiten de gemeente Haarlem en Heemstede hun verkeerslichten ook aan... op de verkeerslichtencentrale van de provincie Noord-Holland. Van daaruit stuurt de provincie alle verkeerslichten aan.